Katrien Straatman met het NOS Journaal. De overheid overweegt om HEMA staatssteun te geven, meldt het FD. De winkelketen gaat gebukt onder een zware schuldenlast... en door de coronacrisis is het bedrijf alleen maar verder in de problemen gekomen. De staat zou garant kunnen staan voor nieuwe leningen. In de Amerikaanse stad Buffalo zijn twee agenten geschorst... voor het omverduwen van een oudere betoger. was bij een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. Op beelden is te zien dat de man van 75 na de duw stil op de grond ligt... en begint te bloeden bij zijn hoofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester is zijn toestand stabiel. Op het incident in Buffalo na verliepen de protesten in de VS over het algemeen vreedzaam. Wel werden in New York betogers gearresteerd... omdat ze, ondanks het uitgaansverbod, op straat waren. In Suriname is het aantal coronabesmettingen opnieuw gestegen naar 82. De minister van Volksgezondheid denkt dat het er op korte termijn honderden zullen zijn. Een Surinaamse gezondheidsexpert die de regering adviseert zegt dat hulp vanuit Nederland zeer welkom is. In Suriname zijn maar weinig intensive care plekken. Ook is er een tekort aan verpleegkundigen voor die afdeling. De expert hoopt dat de Surinaamse regering de steun officieel aanvraagt... ondanks de minder goede politieke relatie met Nederland. Bijna de helft van de cafés en restaurants hield maandag de deuren dicht... terwijl ze voor het eerst in maanden weer open mochten. Dat concludeert ING op basis van de pinbetalingen. De bank denkt dat het voor sommige cafés en restaurants nog niet rendabel was om open te gaan. Ook blijkt dat in een kwart van de zaken de afgelopen maanden nog wel gepind werd... onder meer voor het afhalen van eten. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land... met lokaal ook wat onweer. Het wordt 12 tot 14 graden bij een stevige wind. Morgen en zondag vallen er opnieuw buien... maar dan is het wel iets warmer.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.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 It's a lonely night in my bed with me of the summer. Oh, it's so hard when you're with someone your heart breaks and it ain't over. But I gotta take that risk and I. they do. They smile in your face.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 I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I, I give it all up for you.